Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Na een dag debatteren over stikstof en de koopkracht... heeft de oppositie weinig goede woorden over voor het kabinet. GroenLinksleider Klaver spreekt van een beschamende vertoning. Vooral door de discussie over de deadline van 2030 in het stikstofbeleid. De PVV en de SP dienden een motie van wantrouwen in... omdat die ministers volgens hen crisis na crisis veroorzaken... en elkaar niet meer vertrouwen. Regeringspartijen VVD en D66 wezen erop dat het kabinet nog altijd achter het regeerakkoord staat. Ook al noemt het CDA het jaartal 2030 niet heilig. D66-fractieleider Paternotte erkende wel dat je Tweede Kamer kundoloog moet zijn om het nog te kunnen volgen. Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en heeft geen idee hoeveel nep-accounts er zijn. Dat zegt het voormalige hoofdbeveiliging van Twitter in een rapport dat hij naar het Amerikaanse congres en toezichthouders heeft gestuurd. Volgens Peter Zetko wilden de leidinggevenden van Twitter alleen maar groeien, omdat ze daarmee miljoenen aan bonussen konden binnenhalen. Met het bestrijden van nep-accounts en spam zouden ze niets verdienen. Zetko werd begin dit jaar ontslagen, volgens Twitter omdat hij slecht presteerde, volgens Zetko zelf omdat omdat hij aandacht vroeg voor tekortkomingen en risico's. Een in beslag genomen miljoenenjacht van een Russische oligarch... tegen wie sancties zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne... is vandaag onder de hamer gegaan. Het gaat om de 72 meter lange Axioma... die in Gibraltar aan de ketting werd gelegd. De waarde wordt geschat op bijna 80 miljoen euro. Er zijn 63 biedingen gedaan, maar het is nog onduidelijk wat het hoogste bod is. De opbrengst gaat niet naar Oekraïne, maar naar een Amerikaanse bank. Omdat de Rus daar als gevolg van de sancties een schuld heeft. Het weer. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 16 tot 19 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. weer weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Het zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan maar niet alleen. zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen.